uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Het kabinet houdt vast aan het verbod op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op sportvelden. Volgend jaar moet dat verbod ingaan. Vier jaar geleden is met sportverenigingen afgesproken dat de bestrijdingsmiddelen alleen nog mogen worden gebruikt als het echt niet anders kan. Maar inmiddels is duidelijk dat het niet alle verenigingen lukt om hun velden zonder gif te onderhouden. De gemeente en sportkoepel NOC-NSF willen daarom nieuwe afspraken maken. Minister Dekker wil de komende drie maanden elke dag een verslag hebben... van wat er gebeurt in de forensisch-psychiatrische kliniek in Den Dolder. Aanleiding voor het verscherpte toezicht is de ophef rond de patiënt... die zaterdag niet terugkwam van verlof. En in de kliniek werd ook Michael P. behandeld, de moordenaar van Anne Faber. De verdwenen patiënt werd de afgelopen dag weer opgepakt op het station van Breda... Woensdag riep de minister de leiding van de kliniek al op het matje. In Spanje gaat demissionair premier Sanchez aan de slag als formateur van een nieuwe regering. De Spaanse koning Felipe heeft hem dat gevraagd en Sanchez heeft geaccepteerd. Hij won eind april met zijn sociaal-democratische PSOE-partij de verkiezingen met bijna 29 van de stemmen. Die verkiezingen waren nodig omdat Sanchez' regering in februari was gevallen toen de begrotingsplannen werden weggestemd. De tweede en derde partij van Spanje, de Partido Popular en Ciudadanos... sluiten samenwerking met Sanchez uit. De vierde partij, het uiterst linkse Podemos, wil wel met hem regeren... maar een meerderheid is er dan nog niet. En bij een pinautomaat in Arnhem is een man aangehouden... die gestolen pinpassen bij zich had en zo'n 10.000 euro aan biljetten. De man trok de aandacht van agenten op de fiets... en bij controle vonden die de passen en het geld... De bankpassen waren eerder op de dag gestolen bij een babbeltruc. De man zit vast. Het weer nog. Vannacht droog, ongeveer 10 graden.